Door de strijd tussen de drugsbendes in Monterrey is het aantal doden sinds begin gestegen. Volgens officiële cijfers werden in 2009 in de stad 267 moorden gepleegd. In 2010 waren het er 828 en dit jaar zijn al 770 mensen vermoord.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 Make this nice music, let's go crazy. Do answer nothing in this be a shield, yeah. In the middle of the night, is he gonna be by your side? Or will he run and hide? You don't things ain't clear.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 De krant schrijft spijt te hebben van de afluisterpraktijken en bedroefd te zijn over het afscheid, maar ook trots op de vele scoops. Van de laatste krant zijn 5 miljoen exemplaren gedrukt, het dubbele van een normale zondag. De opbrengst gaat naar goede doelen. Noordoosten van Japan is door een zware aardbeving getroffen en er is een tsunami-alarm afgegeven. Het alarm werd na twee uur weer ingetrokken en er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Werknemers van de kerncentrale in Fukushima zijn uit voorzorg geëvacueerd. De beving had een kracht van 7 op de schaal van Richter. Op 11 maart werd hetzelfde gebied getroffen door een zware aardbeving en een tsunami en die kostte aan meer dan 20.000 mensen het leven. In het westen van Colombia hebben rebellen van de FARC in vijf steden aanvallen uitgevoerd. Bij de aanvallen, onder meer met autobommen, zijn zeker drie mensen omgekomen en vele tientallen gewond geraakt. President Santos noemt het een laffa reactie op de successen van het Colombiaanse leger. Afgelopen week kon varkleider Alfonso Cano maar ter nood ontsnappen toen het leger zijn schuilplaats innam. In Mexico zijn bij verschillende gevechten tussen drugsbenden zeker 40 doden gevallen. De meeste doden vielen in de noordelijke stad Monterrey. Gewapende mannen openden het vuur in een bar. Zeker 20 mensen werden gedood. De Mexicaanse politie zegt dat er in de bar drugs werden verhandeld. Door de strijd tussen drugsbendes zijn alleen...